Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het bestand tussen Israël en Hamas dat gisteravond van kracht werd... lijkt stand te houden. In het eerste uur werden er nog enkele raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd... maar sindsdien is het voor zover bekend rustig. De VN-veiligheidsraad is blij met het bestand. In een verklaring heeft de raad beide partijen opgeroepen... het bestand te blijven naleven en met elkaar in gesprek te blijven. De Veiligheidsraad prees VN-topman Ban Ki-moon voor zijn inspanningen... Ban was deze week in het Midden-Oosten om druk uit te oefenen op Israël en Hamas. Bij tussentijdse verkiezingen in drie fusiegemeenten hebben het CDA en de SGP overwinningen geboekt. Er werd gisteren gestemd in de nieuw gevormde gemeenten Schagen, Goeree-Overflakkee en Molenwaard ten oosten van Rotterdam. In Schagen is het CDA met 28 van de stemmen veruit de grootste geworden. De landelijke regeringspartijen VVD en PvdA verloren daar fors. VVD zakte in Schagen van 25 naar 16 procent en de PvdA van 21 naar 15 procent. In de andere twee gemeenten bleef het verlies van de VVD en PvdA beperkt of was er een lichte winst. Op Goeree-Overflakkee en in Molenwaard werd de SGP de grootste partij. Op Goeree krijgen de staatkundige gereformeerden maar liefst 9 van de 29 raadzetels. Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verloren in de arena met 4-1 van Borussia Dortmund. Lange tijd stond Ajax met 4-0 achter, totdat Hoese in de 86e minuut de eer redde. Ajax maakt geen kans meer om bij de eerste twee in de pool te eindigen. Dat zijn Borussia en Real Madrid, die allebei doorgaan naar de achtste finales. Ajax heeft net als Manchester City nog wel kans op de derde plaats... en daarmee een doorstart in de Europa League. Het weer, is bijna overal droog, minima rond 5 graden. De dag begint hier en daar grijs, maar daarna zijn er overal zonnige perioden... en wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Zonder rol En met Hubert Mol. Met Hubert Mol. Dat zeg ik, tot 6 uur. Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. En het mooie wil, of ja, dat is niet helemaal het begin... maar het fraaie wil, zo kan ik het beter zeggen... dat die Whitehead per ongeluk is neergeschoten... omdat hij verward werd met iemand anders. Dat kan zomaar ineens verkeren. Ain't No Stopping Us Now. We gaan door tot vanmorgen 6 uur. We zijn om 2 uur begonnen met tussen 2 en 4 Paul van Gelder. Tussen 4 en 6 is het Hubertus Cornelis, Martins, Maria Mol. Goedemorgen, van harte welkom. Het is Radio 1 waar je naar luistert... en de nacht klinkt beduidend anders. Is het niet met Rol dan is het wel met deze twee jongens. En met Kayu Sakamoto. 涙がこぼれ probeer het maar eens vol te houden. Probeer maar niet mee te fluiten op dit liedje van Kiyu Sakamoto. Luister, let op hè. Hey, probeer je maar zin te houden. Ook al is het 9 minuten over 5. Komt-ie. Het was de enige Japaner die het voor elkaar gekregen om nummer 1 te worden in de hitparade van 1963. Het was Kaio Sakamoto, het liedje heet Sukiyaki. Whenever I call you friend, I begin to think I understand anything we are, you and I have myself within your eyes, and that's all. showing us an heavenly light. I never seen such a beautiful sight. Sweet love flowing almost every night. I know forever we will. the times to come, knowing I will be the lucky one. Ever I love will last. I always want to call you friend. Sweet love showing us an heavenly light. I never seen such a beautiful sight sweet love flowing almost every night. I know forever we'll be doing it right. Sweet love showing us an heavenly light. I never seen such a beautiful sight. Sweet love flowing almost every night. I know forever we'll be doing it, doing it. sweet love showing us an heavenly light. I never seen such a beautiful sight. Sweet love flowing almost every night. I know forever we've been doing it right. de tempo tempo-versie die zou je kunnen kennen. Sweet love afkomstig van Kenny Loggins. Maar dit was hem afkomstig van Naomi en Leon Priest. En die hebben een bandje, Sound of Silence, On That Train... zo heet de cd, die net is vergenen. en daar staat hij op... in deze prachtige uitvoering. Woke up cold one Tuesday I'm looking tired and feeling quite sick I felt like there was something missing in my day to day t-shirt that seemed clean Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams And I thought these shoes just don't suit me Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right I said counting stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye, and blues. Hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes. Mm, mm, Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets. Where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right. I said, hey. some new shoes on and smiling. so on long time. Paolo Nutini. Alsof je het hebt over een heel duur tassenmerk of een schoenenmerk. Maar dat is niet, het is een muzikaal merk. Het staat voor deze man, die komt uit Schotland. New Shoes was een groot hitje. Verschenen in 2000. Wacht even, er zit een sticker voor. 3 voor 25 euro. Verschenen in 2007. Ja, zo kom je dan toch weer aan de kopies. Er wordt zo'n plaat gedraaid. Diep in de nacht of vroeg ineens morgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Uh, eh, 17 over 5. Bedankt. The Frozen Years. Het begeleidingsbandje van Drain Parker. The Rumor. Brentley Schwartz in de gelederen. They only knew what they need. Some secret way make them likely to succeed. Young lovers, modern day, sweet talkers, don't know what to say. They don't try if they could. They're alone and they're misunderstood, and it's been years since a person has felt this way. Het lijkt op een gewone donderdagmorgen. Maar dat is het niet. Roel Collins is er altijd in Argentinië. Die daar doet, dat weet niemand. Dat heeft hij niet gezegd. Dat wil hij ook niet zeggen. We denken dat hij erheen is gestuurd. Maar dat weten we niet zeker. De Frozen Years van The Rumor. Dat bandje dat we toen had met onder andere Elvis Costello. En wat ook van doen had met Nick Lowe. En daar zat weer die Brinty Schwartz in. En die deed weer hele mooie leuke dingen. En dit was dat plaatje dat ik lang geleden ooit nog eens kon halen... uit de fonotheek. Daar konden wij programmamakers de platen gaan halen. Maar soms was een plaat ineens verdwenen. En dan stond erbij vervallen. En dan wisten we wel beter. Dan was hij vaak ontvreemd. Er is een dishockey uit het Hilversumse die hem thuis heeft liggen. Por favor. the magic touch of your amour. So while your tempting lips are here before me, please adore me, por favor. Besame before the cha-cha tempo steals away, while other dancers do their fancy swaying. We'll keep saying Besame. Dance with me. You're so appealing. Please romance with me. You've got me reeling. Take a chance with me. And I've a feeling that our lips will still be blended even when the dance is ended. Poor There's no more cha-cha to enchant me. vervelende is van dit soort vroege tijdstippen... dat er niemand is die een dansje met je wil wagen. Ik zit al om me heen te kijken, maar er is niemand die het wil. Of zou dat andere redenen hebben? Maar op Doris Day dansen, dat moet er goed kunnen. Ook op dit tijdstip. Nog eens even om me heen kijken. en Nee, er is niemand die het wil. How will I know if this is for real? The emptiness inside, so cleverly concealed. And how can I prove... a single word I say. What lies beneath the surface is hard to give away. Do you wanna know the truth behind the circus? Have you ever seen the tears of a clown? Oh, oh just turn off the spotlights and. is Me. Ze zijn opgevallen. Het is dan ook een opvallende band. En de band heet Left. Mm. Er wordt opvallend mooie plaat uitgebracht. En dit is er dan één van. 27 november. Wacht even. Even kijken op de kalender of het kan. 27 november staat hij in 013 Tilburg. Marcus Miller, groot bassist. En die mocht met hem praten. Mr. Miller, you work with so many people. Did you learn something from all those people, or did they learn from you? Uh, hopefully, um, it goes both ways. Uh, when I was very young, I probably learned more than I was. Uh, I, I, got more than I was giving. <laughs> but um, once I got older, yes, I hope that um, people got from me because I certainly got from everybody. You have made a new album, Renaissance. Some people say it's yeah. the best you've made. Why did they say this, you think? Oh, I don't know. But um, with most artists, you uh, just hope that um, people enjoy what you're doing. And, uh, you know, this is a different sound for me. So I think for some people, they might appreciate the new sound, which is, it, it involves less of the studio and more of just the band playing. You know what I mean? Um, I have some great young musicians who are playing in the band. We have a good band sound. And I didn't spend a lot of time in the studio. I did this in a more kind of direct fashion. So maybe uh, the people who feel that way are responding to that. Are there still dreams left for you? Uh, in terms of playing with other people, I don't really think about that uh, so much. I just want to continue to grow. You know, I want to continue to be able to inspire people with my music. You know, I've been traveling around a lot over the last five years and meeting people who uh, have told me that uh, the music that we're making is very important to them. So I would really like to continue, continue to evolve and continue to give people inspiration. You're gonna play in Holland, in Tilburg. Is it nice to be in Holland, or is it, uh, maybe I can ask, is it nice to be in Europe? Yeah, it's very nice to be in Europe. It's really nice to be in Holland. A really great audience in Holland. Um, and uh, there's really a special connection I really feel uh, to the Dutch uh, when we're playing. It seems like the music resonates, and we have a really good relationship. So I'm really looking forward to it. Maybe a strange question. Is the audience in the, the Netherlands, for example, or uh, Germany, are they different from America? It used to be that every country had its own personality, but the world is a lot smaller now. Uh, and I look at it in terms of cities now. Um, you know, Amsterdam is very similar to New York <laughs> in terms of how the <laughs> people yeah, all right. react to music, you know. And Tilburg is uh, more like um, if you were into Washington, D.C., you know, or, or a place like that. So every city has its own personality to me now. Thank you very much, Mr. Marcus Miller. All right, thank you very much. Miller. Eindeloos zou die mogen doorgaan, eindeloos zou die kunnen doorgaan. En ik hoop dat zijn leven dan ook eindeloos is. Dat we heel lang van hem mogen genieten. 27 november aanstaande 013 Tilburg vertelde over hoe hij zijn energie haalt uit de muziek. Hoe hij mensen wil blijven inspireren, hoe hij geïnspireerd raakt. En hij heeft een bijzondere band met ons land. En dat is goed om te weten. Dus dan zullen we hem nog vaak tegenkomen, zullen we hem nog vaak horen. En deze nacht ook maar eens even gedraaid. Bijna 1 minuut over half zes. is het beentje van Geert Leurink En Geert Leurink die maakt cabareteske liedjes zo'n beetje. Maar hij heeft ook een beentje waar hij zijn ei in kwijt kan. Waar hij mee kan dansen, waar hij blij van wordt, waar hij vrolijk van wordt... en waar hij veel serieus mee bezig is... maar waar hij toch een beetje anders mee in het leven staat. En dat is dat beentje wat je net hoorde. Ze noemen zich de Real Centimeters. En het is funky, het is jazzy, het is op tempo en het is gezellig... en je wordt er vrolijk van. hoort thuis op zo'n vroege morgen bij de VARA op Radio 1. was toch wel Solomon Burke die het heeft ingezet. Solomon Burke kwam terug van weg geweest met zijn enorme troon. En daar was de sol weer. We waren Solomon Burke vergeten. We waren de ongepolijste sol van weleer vergeten. Het was allemaal een beetje gladjes. Het was wat soepeltjes allemaal. En zie daar, daar waren er toch nog mensen die dat rauwe weer wisten terug te brengen. En daar zit zij bij. Candy Staten. Your Heart Run Free, dat was diezelfde Candy Stetter, ja. Dat is zij. Even kijken wat ik dan allemaal een beetje vinden kan, want het is donker hier. Iemand meent dat het licht te moeten uitdoen en de kaarsje te moet steken. Omdat het zo past bij de muziek. Dat snap ik. Je zit je in de auto, ben je onderweg naar je werk op dit vroege tijdstip... daar zijn er van die liedjes die uitnodigend werken om het gas een beetje harder in te drukken. Dat mag niet. Dat mag niet. Maar het werkt wel. Dus heeft hij één thema ontdekt. Oxygen, Oxygen 1. Dat hoorde ik vroeger nog op een cassettebandje. Heel lang geleden met haar en een zonnebril op. Te vinden op Facebook. <laughs> Ja, heel erg lang geleden. En inmiddels zit hij al bij Oxygen 437.002, denk ik. Hij heeft ze allemaal gemaakt. Met die ene synthesizer. Waarschijnlijk nog steeds het oude ding wat hij ooit is lang geleden heeft gekocht. daar doet hij dan mee. En dat maakt al die liedjes toch weer net even bijzonder. Jean-Michel Jarre. Dat wat je net hoorde was Oxygen, deel 8. De Vara. Niet voor niets, Radio 1. this countryside, so far from my home. I'm a million miles from your sweet smile, but you're always on my mind. Don't you know that you make me feel like the fortunate kind? planes and trains and driving many miles. I close my eyes and all I see is your sweet smile. Well, I love the life I'm living. I didn't leave my love behind. Don't you know that you make me feel like a fortunate emotions you know that you need. is een nieuwe plaat van Gwen Ashton. Radiogram. Wie? Gwen Ashton. Moet ik het spellen? Hé, <laughs> het gaat een beetje ver. Maar je zou hem kunnen kennen, want hij speelde al met Mick Fleetwood. Hij speelde met Kent Heat, speelde met Rory Gallagher, met Ray Charles... met eh, Van Morrison, met Jeff Healy. Ja, en dan ook wat eigen plaatje gemaakt. Red Alleen, daar komt hij vandaan. En dit is zijn nieuwe cd Radiogram. Al die oude liedjes van Het Goede Doel die zijn opgepoetst. Temming had ze allemaal nog in de kast liggen. Heeft ze even ontdaan van de nodige stof. Ze zijn niet zo stoffig meer. Niet aan bederf onderhevig, ze waren al ingeblikt. Maar nu nog mooier en nog fraaier gemaakt. En hiermee begon het allemaal. Ik kan s'morgens dus opstaan. Uh-huh. Jackson. te Ik kom... was Peter Holland, collega Peter Holland... die liedje maar bleef draaien. En dat was de redding voor het goede doel. De gijzelaar. Ik geloof niet dat Peter Holland ooit één rode cent aan heeft overgehouden. Henk Weesboek, Henk Temming hier met het gijzelaar liedje. Het is opnieuw uitgebracht. Het staat op een nieuwe cd. Een dubbel ijzer het geworden met ook werk dat nooit eerder is uitgebracht. Het is allemaal een beetje opgevoed, een beetje mooier gemaakt... een beetje, beetje fraaier gemaakt allemaal. En nu dus weer voor de liefhebber op cd te vinden. Dit liedje Gijzelaar werd geboycott omdat het te controversieel was. En daar zaten dus teksten in, er zaten woorden in ja, dat kon absoluut niet. Dat mocht niet gebruikt worden op de radio, dat mocht niet gedraaid worden. Maar Peter Holland hield stand en bleef liedje gewoon draaien. En dan anno 2012 draaien we het nog steeds. Grote hit geworden voor het goede doel. Grijzelaar. I'm in trouble and I don't know why. heel anders. A lifelong ja. dat hoor je zelf ook. I'm never admit it. I'm an innocent guy. Yes, I You got me. judge jury, my lover with the list of exhibits. Couple of digits on the back of a matchbook with no matches in it. I didn't know. same old song, and it's my heart. You keep on breaking. Romance movies and a bottle of wine most girls for you, something is missing. You'd rather sit and check voet aan de grond te krijgen... omdat het zo'n immens groot land is. En dat je in dit kleine landje, dit piepkleine landje... net wat sneller populair bent. Julian Veilard Mr. Saturday Night, zo de cd. En het is een graag geziene gast hier op Radio 1. Maar waar niet, zou ik willen zeggen. was een hele lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, zoektocht naar de gepaste zangeres. En uiteindelijk is het ze gelukt. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Hoe van ik? Belgisch beentje. The Night Before, ze heette CD. En dit was liedje nummer drie. En dat heet dan Heartbroken. Tja. De Vara. <laughs> Niet voor niets. Radio 1. Ach, ik zie dat het tijd is om naar huis te gaan. Ik zie dat het tijd is om mijn bed te gaan opzoeken. Oh, je bent net wakker geworden. Goedemorgen. Oh girl. Dit was de Vara op Radio 1. Zometeen op Radio 2 en op Radio 3. En blijf luisteren, want zometeen de actualiteit op deze zender Radio 1. Dag. Tot volgende week.